Volgens staatssecretaris Dijkhoff hoeft niemand op straat te slapen. Wel zegt hij dat het elke dag weer spannend zal zijn of er voldoende opvangplek is. PVV-leider Wilders noemt de Tweede Kamer een nep-parlement. Bij de algemene beschouwingen zei hij dat het verschil tussen de Kamer en de bevolking levensgroot is. D66-leider Pechtold vroeg zich af waar Wilders het lef vandaan haalt om te zeggen dat Kamerleden de bevolking niet vertegenwoordigen. PvdA-kamerlid Jan Vos twitterde dat Wilders met zijn uitlatingen openlijk de kenmerken toont van fascistoïde leiderschap. Minister van de Steur nodigt de politiebonden uit om morgen te praten over de CAO. Dat heeft premier Rutte gezegd. Wat van de Steurs inzet morgen is, is niet bekend. De politiebonden zeggen het gesprek niet uit de weg te gaan. De FIFA heeft secretaris-generaal Jerome Valk op non-actief gezet. In een verklaring zegt de Wereldvoetbalbond dat het besluit te maken heeft met een reeks beschuldigingen. Valk zou betrokken zijn geweest bij gesjoemel met de verkoop van kaartjes voor het WK. De tickets zouden voor drie keer de normale prijs zijn verkocht, waarbij Valk de winst opstreek. De Amerikaanse centrale bank laat de rente onveranderd. Het tarief blijft 0 tot 0,25 procent. Het ongewijzigde percentage werd al verwacht. Ajax is de groepsfase van de Europa League begonnen met een gelijkspel. In de arena werd het 2-2 tegen Celtic. Ajax scoorde pas in de slotfase de gelijkmaker. Celtic-speler Izaguirre werd met twee gele kaarten van het veld gestuurd. Groningen verloor zijn eerste Europese wedstrijd. Tegen Olympique Marseille werd het 0-3. Het weer vanuit het westen opklaringen. Morgen lokaal kans op een bui. Er is af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Je weet niet wat je hoort. still on the sea. Will the waves' gentle motion bring my babe, my baby back to me and the stars? Ga lekker onderuit zitten. Neem een drankje en een hapje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Will my love be returning like the sun? to brighten up my life and this day breaks over the wordt beloofd. Telkens weer wordt al het blauw weer grauw. Sta ik teleurgesteld buiten in de kou. Maar telkens weer denk ik uit de oude as. Telkens weer, alsof het nooit geneest, blijft er die pijn bestaan om wat is geweest. Falcons Free. Je eindigt ermee eh, voor het nieuws en je begint er ook weer. <laughs> ja, nou ja. Je opent er ook weer mee. Nee, ja, dat zegt het liedje toch ook telkens weer. Ja, ja telkens. <laughs> Nee, maar eh, eh, wel een mooie uitvoering. Het Metropoolorkest zorgde natuurlijk voor een prachtige muzikale omlijsting. Want dat was het orkest wat je hoorde als, uh, als op, dit, op deze uitvoering van telkens weer het nummer uit de Roy Moet jij weten als film... Recensent. Nou, nou, nou, nou, dat wil niet zeggen dat, eh, dat ik alle films ken. En zeker niet zo, eh, de hele oude natuurlijk. Oké, oké, oké. Nou goed, ik heb, eh, ik heb niks gezegd. <laughs> ik heb er een paar uit van de oude stempel. Ja, Duif onder andere. <laughs> Ja. Duif op de Dam. <laughs> Duif op de Dam. Duif van de oude stempel. Voor de mensen die zich een beetje eenzaam voelen... heb ik dit nummer meegenomen. This is for all the lonely people Thinking that life has passed them by Don't give up until you Drink from the silver beetje herkennen, is dit, toch?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 kinderen goed wil opvoeden. Wat, wat is heel belangrijk. <laughs> je, hebt het zelf, je, hebt, je, hebt, nou, je hebt het zelf aangegeven op je, op je USB-stick hoor. Echt waar. Oh? Ja. Eerlijkheid. <laughs> Oh. honesty. Honesty, ja.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 Nu jij niet langer bij mij bent, want zo goed als jij mij kent, doet geen enkel mens. En al die liefde voor jou zal heus wel verdwijnen, en wie weet weer verschijnen als je hier Eindelijk zeggen wat ik voor je voel. Want de leegte die je achterlaat is nog lang niet te verteren. Oh, ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Desperado, nu jij niet meer om me heen en ik niet het gevoel ken te zijn zonder jou. En de leegte, oh die leegte, zal heus wel vervagen. Misschien ooit te verdragen, maar voorlopig love is disease van, eh, van de Sandy Coast. En eh, Rainbow Train heet Rainbow Train, Rainbow Train Met, met Anita Meijer. Anita Meijer, eh, die en, zong ermee als in het achtergrondkoor. En later heeft ze dus ook nummers speciaal voor haar geschreven. geschreven. Ja. Ik kwam er wel eens tegen in, in Huizen. Wie? Anita oh, Meijer eh, okay. uh, liep ze daar op, eh, door, op het, eh, door het dorp heen. maar woont ze in die buurt of zo? ja, of ze nou echt specifiek daar woont. Of misschien wel in Blarikum. Dat ze mhm. dan, in die veel, ja, ja, best wel ook bekende Nederlanders. was ook, ook was ook Yvonne Kiele daar niet bij betrokken? Oh, nou, dus Patricia Pai de zus. Hè? Er was nog, ja, een, was nog een dame in die Rainbow Train, behalve Anita in, Meijer. Ik weet niet of dat Yvonne, Yvonne Kili was. Ik weet, nou, moet, moet maar eens, eh, Zat Patricia Paarden er ook bij? Ja, dat weet ik niet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat waren Star Sisters. Ja, Star Sisters, eh, Star Sisters. waren dat, ja. Maar er staat me iets van bij dat Anita Meijer niet alleen als dame zong in die Rainbow 2. Maar goed, dat kan ik me niet vergissen hoor. We kunnen we eens even... Nee, ze was, was niet in één uh, <laughs> één achtergrondkoor. Nee, er was nog een dame maar wie? Ja. ja. Marius. Ja. <laughs> Zou magisch dat weten. Ja, natuurlijk. tuurlijk. Ja. Eh, ik krijg zo eh, op Facebook wel een berichtje. Ja, jij hebt eh, iets meegenomen, de Long and Winding Road. Een bijzondere uitvoering. Ja, ik ben even nou die, die naam kwijt. Want ik heb de vorige keer had ik ook een, een liedje, ook, ook van de Beatles, had ik meegenomen. Ja. Was While My Guitar Gently Weeps. Ja. En dat was ehm, door een artiest. En, en die had een speciale gitaar klinkt heel, heel erg mooi. Zeg maar, ik ben even die eh, Chipman ja. gitaar geloof ik of zo. Chapman Stick. De Chapman Stick, dat was het. Ja. En die klinkt heel erg mooi. Dit, een heleboel nummers en eh, heeft hij ook. De, uh, dit ook? Dat is dit ook, ja. David Cop, Coptum? Of David, ja. Even, even spieken hoor, ik heb het hier staan. David Tipton. Tipton, ja. Eh, onbekend voor mij. Maar ja, eh, ook. Uh, <laughs> het was toevallig door een kennis van mij op Facebook... die daar een, een nummer zo eigenlijk postte. En dan ging ik luisteren. Ik denk, nou, eens weet het net, het klonk mooi. En toen ben ik eigenlijk nog verder gaan zoeken natuurlijk op, zo op YouTube. Zo, en, zo ben je aan die Chapman-stick gekomen. Ja. gekomen. Ja. Luisteraars, we gaan ervan genieten. Dankzij Orno Hulshoff. Ja, een nummer natuurlijk van Paul McCartney... The Long and Winding Road. Nou, bijzondere uitvoering. Eh, de Chapman Stick, weer wat geleerd. Gooi mijn microfoon eens open. Wat ja. is <laughs> net wat. Is gebeurd, u bent, u bent on air. Oh, ik eh. ben on oké. Je zit in de Ja, dat mis ik nou, het lampje hier. Eh, eigenlijk. Ja, ja, oké. We gaan luisteren naar een nummer van Magna Carta. En heb jij dan enig idee welk nummer dat zou kunnen zijn? Ik weet het nummers niet meer van Magna Carta. Oh, Magna, Carta. Nee, nee. Gerard Cox heeft het ook opgenomen. Eh, in het Nederlands dan wel, hè? Ja, ja, ja, ja, Dan heb ik het over die airport song. Bekende klanken, volgens mij. Het doen wel, maar ik kan het niet eh, bij eh, Gerard Koks plaatsen. En dit is niet Gerard Koks, hoor. Nee. Dit is echt Magna Carta. Wat, wat, wat? Ja, ik hoor me zelf niet. guitar and a suitcase and a thing. We gaan even terug naar 1948, hoor. Zo lang alweer geleden. Tjee, ja. Maar ja, toen was geluk heel gewoon, hè? Ja, ja, ja. Jij was er al. Hè? Jij was er al. <laughs> Ik niet. Een jaar? <laughs> Nee. <laughs> ik stond me te wachten, maar je kwam er niet op daar.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 En het ganzenbord op tafel stond er de volgende morgen nog helemaal. Ook gingen wij naar het bos, daar zijn we toen verdwaald. Van de weg geraakt, carrière gemaakt, heel die smaak vergeten. En Nederland herrees onder die Blankers Koen die won viermaal goud in Londen. Als je jokte was dat zonde. De legpuzzel was klaar in dat derde vredesjaar. Toen was geluk heel gewoon. Die schooltas bleek het eerste teken dat de zaak al was bekeken voor zover. Je zonder besef je leven leeft, je leven leeft.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 1948 ging eh, terug en eh, Orno vertelde me net een leuk verhaal van een, eh, van een kolenhok. Ja, kan je ook nog, <laughs> kan je ook nog herinneren, Orno? De kolen, ja, ja, ja, ja. ja. en dan mocht ik ook wel eens zo de, de porren, weet je, met die, met die poken. Ja, nee, maar ik, ik wilde vertellen dat die, dat die kolenman, hè, Eén keer in de zoveel tijd was ja, het leeg. Met de auto? ja, kwamen ze met een vrachtwagen. Pikzwarte uh, eh, kop helemaal. En, Niet eh, alleen zwarte kleding, van dat ripfluweel uh, hadden ze. Dan ging de voordeur open, de achterdeur van de, van de, naar de tuin ging open. open. Dus daar stond kolenhok En dan liepen, liepen ze allemaal door met die kolenzakken. <laughs> En dan hoppa. <laughs> Ja, dat, Was wel, ja. Het was wel een gezellige warmte. Want ja, het ging lekker gloeien, die kolenmassa natuurlijk. Ja. ja, ik vond het mooiste. Dat mocht ik dan op een gegeven moment echt, net zeg ik net met die, eh, met die pook zo eh, een beetje opstoken. Dan zag je die, die vlammetjes en die... die, die, die uh, ja. Weet het? Die, ja, ja, ik weet precies wat je bedoelt. Die vonkjes zo omhoog gaan. Uh. Ja, ja, ja. <laughs> Goeie oude tijd. Ja, maar, het is überhaupt zo dat vuur, het spelen met vuur... dat blijkt ook maar weer in de jaarwisseling met vuurwerk... maar dat, dat, dat, trekt mensen aan. Hè? ja. vuur heeft toch iets magisch. Ja ook iets verschrikkelijks als je ermee geconfronteerd wordt. Eh, ja, ja, je hoort het steeds vaker weer op tv. Eh, eh, met het nieuws dat weer iets in de fik is gestoken. Auto's vlakbij een huis. Dat de huis, weet je wel, of een carport helemaal in de, in de hen staat. In de gaat, ja. Moet je toch echt niet, niet sporen. Maar zo rond de kerst. ja, dan worden natuurlijk weer heel veel kaartjes gebrand. En dan hele lopen huiskamers worden opgeleukt met, met sierkaarsen en alles ja. op. Nou, dat, eh, duurt nog eventjes, hè? Nou, uh, gaat hard hoor. Ja. Gaat heel hard. Ja, maar eerst die, eh, die vent met die andere lange sik moet langskomen. Ja. die nou, meid erop. Ik wil het je niet verklappen, maar hij zit vlakbij. <laughs> ja, heel dichtbij. Kijk, uit. hey, Onno, jij hebt ook nog een prachtig nummer meegenomen van de Bee Gees. En jij wist natuurlijk dat ik daar fan van ben, of niet? Ja. Ja. Want ik vind eigenlijk alles van de Bee Gees goed. Ook die oude, het oude repertoire, maar zeker ook het nieuwe... Ik weet ook trouwens niet eens meer wat ik erop heb gezet. Maar ik dat, weet niet... Uh, nou, started joke was het, dacht ik niet. Nee nee nee, nee nee How can you mend? A broken heart. A broken heart. En dat wordt volgens mij niet door Barry gezongen, maar door eh, Robin Gibb. Oké. Ja. We hadden Barry Gibb, Robin Gibb en Maurice. Maurice. En, en, eh, Robin en Maurice die zijn eigenlijk... Uh, eerst Andy, die, ging, die overleed hm. eerst, heel jong al. En toen Robin en Maurice eh, vlak achter elkaar. Eh, de ene aan, natuurlijk die vreselijke ziekte kanker en die andere... Nou, ik geloof iets, dat had iets met drugs te maken of zo. Die in ieder geval. Geen eh, idee. Maar, dat, maar ja, Barry Gibb alleen over. En die geeft ook nog concerten. En ik heb ook nog eens op... Dat kunt u trouwens luisteraars vinden op YouTube. Als u Barry Gibb in, intypt, dan komen er al die fragmenten voorbij. En dan zie je hem ook in een, een of ander fragment in een interview. En dan barst hij in tranen uit vanwege het verlies van, zijn, van, zijn, van zijn buurs. Maar ze hebben ook heel mooie Close Harmony partijen opgenomen. En dit is ook een heel mooi nummer. Uh, luisteraar, speciaal voor u vanavond namens Ono.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 Het zijn allemaal hele mooie liedjes. Eh, en ze hebben ook zo'n heel mooi nummer geschreven voor Celine Dion. Ik weet niet, dat Immortality. ja, ja. Ook zo'n prachtig nummer. En eh, ja, daar zijn ze ook bij aanwezig. Hè. Daar zingen ze in het achtergrond en zo. Ja. ik, ja, een paar nummers geloof ik volgens mij ook op dat album van, van Celine Dion. waar ze, ja, van de Bee Gees ook. Ja. Barry Gibb zong met haar eh, ook eh, ja. Nee, ik weet niet meer zo gauw welk nummer dat was. Eh. Nou, maar Barry Gibb heeft ook een solo-album opgenomen samen met uh, Barbara Streisand. Ja. guilty. Guilty. Ja. subject of My Thoughts. Ik draaide net Desperado. en Dat werd in de Nederlandse versie van gezongen door Hans Vermeulen. En die kent u van de groep de Sandy Coast. Dit is een oudje van de Sandy Coast. Subject of My Thoughts, oftewel. Je bent onderwerp van mijn gedachten. the subject of my thoughts has a name, and I'm always thinking of the same name. I try to think of something else, but it will always be the same. The subject of my thoughts has a name. wonder why she's gone without saying goodbye. First she made me happy, now she makes me cry. I'll tell myself she will come again, but I know it's a lie. subject of my thoughts has a het onderwerp van mijn gedachten. The Subjects of My Thoughts. Dat was natuurlijk eh, Hans Vermeulen en zijn Sandy Coast. Onno heeft eh, voor ons uitgezocht eh, Cry Wolf van AHA. Ik dacht bij mij, aha, aha nu gaat het, <laughs> nou gaat het gebeuren. nu gaat het gebeuren. Ik ken het niet. Wolven die huilen. nee, nee, dat is misschien ken ik nummer. Misschien ken ik het wel hoor, als ik het hoor. Maar, maar... Nee, het is eh, meer de andere nummers. Hè. Scoundrel Days en dergelijke. En eh, wat had je nog meer? Uh, aha, nou, nou, nou. kunnen niet zo gauw meer opkomen. <laughs> okay. Maar dit is een, een, lekker rustig nummer van eigenlijk het hele album. Wat meer op tempo natuurlijk allemaal het bekende aha sound is. Oké. Cry Wolf. het nummer wat eh, Orno oorspronkelijk bedoelde. Dat was wel, eh, dat was wel om te janken, het nummer. <laughs> was crying, crying in the Rain. Crying in the Rain. Ik ja. het een heel verkeerd uh, nummer. Ja, zie je, dan zoek ik het niet zelf op. Nou, tenminste, in die zin heb ik het niet echt... Nou, dit was een, eh, een beetje up-tempo. Eh, maar eh, ik zei het, ik zei het net al, dan zijn de luisteraars weer een beetje wakker. wakker. <laughs> want we gaan dan naar middernacht, het is bijna tien voor twaalf. Dus we hebben nog niet, niet zo heel lang meer om nummers te laten horen. Maar... Nou, laat anders dat nummer nog even zo meteen horen. Nou, Crying in the Rain, die ga ik gewoon nu draaien. Kijk. Ja. Het ook helemaal, het sfeer... Toen het ook begon, ik denk dan, nee, dit bedoel ik niet. <laughs> dit is het sfeertje van buiten ook, hè, nu. Ja. Het Luisteraars, de groep AHA met Crying in the Rain. Ik heb ook wat weer meegenomen. Ja, ik kan ook niks aan doen. ik had nog een blikje over. Ja. Ja. Donder en bliksem. Bliksems nog eens aan toe zeg. Ja. Een onweerbuitje op de late avond, nou, moet kunnen. Eh, nou, ik heb nog, ja, ik heb nog, eh, eens kijken, uh, krap zes minuten. Pot. Nou, vijf, de tijd ligt, hè? Vijf, ja. Hm. Vijf maar jij, wat jij, zei, dat wist ik niet eens, joh. Dit nummer. Crying in the Rain. Ja. Van de Everly Brothers. Ja, van de Everly Brothers. Ja, dat is een heel oudje al, hoor. Nou. Zal ik hem eens opzoeken. Vind je het leuk? Nou, of zak ik ah. hem, hem draaien van James Taylor met... Eh, met eh, <laughs> ja, met Art Garfunkel is echt mooi hoor ook. Hoor je wel twee keer hetzelfde ja, twee keer. Nee, dat eh, moeten we niet doen. Nee, nee, nee. Zeker niet als je al bijna afsluit. Ja, nee, je hebt gelijk. Ik sluit me aan bij de meerderheid. <laughs> hele, hele studio vol. Ja, de hele studio Dames en heren. Ja. wat, wat u op de webcam ziet, dat is niet wat de werkelijkheid. Is. ga, ik ga toch nog wat draaien van die Alan Parsons Project. En eh, het, liedje heet Time. Vind ik zo'n mooi nummer. Ja. ja. Dat vind ik een mooie dus, afsluiter. Het is, ja, het is time to uh, say goodbye. Ja, ja. Eh, heb jij nog iets uh, wat je kwijt wil aan de luisteraars? Dat je zegt van nou, als je... Nee, voor, nee, ik weet ook, nee, ik weet ook niet op dit moment of er nog leuke evenementen zijn en dergelijke. Dus... Ik heb toevallig nog wel op hoe was de site het, van Haarlem. Hoe, hoe was het Jopenfestival? Ja, het was heel gezellig. Ja, heel was druk, druk, en dergelijke. Ja, had goed in elkaar gezet. Leuke dingen. Eh, wat, alle, alle biertjes, zeg maar. Eh, van, eh, wat is nou eigenlijk de oorsprong? Wat is de oorsprong van, van, van het, het festival? Nee, nee, ik heb geen idee. Dat het bestaat al jaren. In, in en ik ben, eigenlijk pas de laatste drie, vier jaar dat ik er... Mhm. Er zijn allemaal mensen die in middeleeuwse kleren ook rondlopen. Ja, ja, ja, er wordt allerlei dingen gedaan. Maar ook acrobaten en dergelijke waren er ook. Het is echt gigantisch. Nou, eh, jij hebt weer een mooie fotoreportage gemaakt. Ik heb een mooie fotoreportage gemaakt, ja. ja, ja. En eh, dat verschijnt eh, Nee, ik heb niet, eh, dit, eh, deze week eh, niet uh, Haamsweekblad. Nou. Nee, nee, oh, Maar wel leuk om te melden, luisteraars, dat sommige foto's die Orno maakt... van gebeurtenissen die in Haarlem plaatsvinden... die staan zomaar op de pagina 1 van, van, het, van het weekblad in Haarlem. Dus ja, dat zegt iets over je foto's. Dan worden ze niet <laughs> overgenomen. Nee, ik voel me ook wel vereerd hoor. Ja, time om eruit te gaan, luisteraars. We u allemaal voor het luisteren. En we hopen dat u ook morgenochtend eh, zo rond de klok van 10 uur afstemt op Radio Zandvoort. Dan ben ik hier met Henny Rukert. Dan gaan we sportbelevenissen eh, gaan we voorbij laten komen. Ik weet niet precies wie de gast is morgen. ik weet inmiddels al. dat Vorige week was dat Jan Lammers trouwens, de autocoureur. En deze, het zijn allemaal bekende sporters. En ik weet ook dat er een hele leuke conferentie voorbij komt. Ja, gaat ook gebeuren. <laughs> gaat ook gebeuren. Meneer Schil. <laughs> The Alan Parsons Project met Time. Luisteraars, geniet er nog even van.